Thank you. van NOS op 3. Waar moet al het vuurwerk naartoe? Waarschijnlijk maakt het kabinet morgen bekend dat er een vuurwerkverbod komt. Maar dat verbod komt wel te laat, want veel vuurwerk is al onderweg naar Nederland. En voor die miljoenen kilo's is hier geen plaats. Bij ons gaat het om een containertje of 80. Uh, eh, dat zijn er heel veel. Ja, ik denk dat de zomaar tussen de 6 en de 12 miljoen kilo vuurwerk geen plek heeft. Het ministerie zegt dat er genoeg plek is in Nederland of anders Duitsland om het spul veilig op te slaan. Maar dat klopt volgens de branchevereniging niet. Dat is eigenlijk een denkfout. Eh, de producten die wij in Nederland importeren, die kun je niet zomaar in Duitsland eh, neerleggen. Daar zijn allemaal certificeringen voor nodig. Die zijn er niet voor heel veel producten. Dus het is eigenlijk heel simpel gedacht om nu te zeggen van leg het maar bij de buren neer. En de bestelde ladingen in de haven laten staan is ook geen optie. Vanaf maandag gaat het OM op jacht naar appende bestuurders. Dan gaan de slimme camera's aan die precies kunnen zien of je op je telefoon zit. Die dingen komen uit Australië en zijn daar al een groot succes. Word je hier in Nederland geflitst door zo'n nieuwe camera, dan kan je een bon van 240 euro verwachten. Jongeren die de parkeerplaats van een supermarkt in Zeewolde in Flevoland volgooiden met frituurolie... hebben zich met hangende pootjes gemeld. Door de actie was de ingang naar de supermarkt hartstikke glad. De manager moest een speciaal bedrijf inhuren om de boel schoon te krijgen... Op Facebook dreigden die camerabeelden online te zetten als de daders zich niet zouden melden. En dat dreigement heeft dus gewerkt. En deze band staat volgend jaar op het veld tijdens de rust van de Super Bowl. laat op Insta weten dat zij de volgende halftime act zijn. Is altijd een bijzonder moment, want naar de Super Bowl kijken elk jaar meer dan 100 miljoen Amerikanen. Vorig jaar was de rustshow in handen van Shakira en Jennifer Lopez. Eerder gaven ook Beyoncé, Michael Jackson en Coldplay een halftime show.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 De show zit bomvol. In ieder geval de playlist zit bomvol. Met van alles nog natuurlijk. Hè. We hebben de Spiegelplaat, we hebben het Spotlight album... de digitale brievenbus, de maandartiest. En bluegrass is natuurlijk ook zo'n vast onderdeel. Dit is de nieuwe single van Sideline. Die heet Fast As I Can Crawl. From the cheap hotels along longest road to nowhere van Sideline Fast As I Can Crawl. Had ik het net over de digitale brievenbus? Ja, daar had ik het net over. Daar is het nu tijd voor geworden. Met muziek uit Amerika van Stephanie Nash. Ze is een echte cowgirl, want ze werkt ook nog op de boerderij van haar familie. Maar groeide op met countrymuziek en werd geïnspireerd door de jaren 90 countrymuziek. En dat kun je heel goed horen in haar nieuwe single, die is Time Changes. The best country, bluegrass and Americana. Nashville Radio Show. That older road I used to drive on. Well, that ain't there no more. Instagram. Nashville Radio Show. Girl. laatste noot een mooi nummer. 1975 alweer de Eagles en A Lying Eyes. Geschreven door Glenn Fry en Don Henley. En de heren hebben hier ook nog een Grammy meegewonnen. Met natuurlijk de andere leden van de Eagles. Het nummer is trouwens door heel wat artiesten nog gecoverd. Lynn Anderson, Dolly Parton namen het bijvoorbeeld in 1976 op. En Diamond Rio zette het op het album Common Road. The Songs of the Eagles. Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat album album niet ken. Maar ik ga er vast zeker naar op zoeken. Want er zal zeker een leuk spiegelplaatje tussen zitten. De maandartiest, daar is het nu tijd voor geworden. Emmalou Harris. Luisteraar Elisa Judith heeft vier nummers doorgegeven die ze mooi vindt. Dit is er eentje van. En in het tweede uur hoor je ook nog een favoriet van haar. Dit is uit 1989. Heaven Only Knows. Dit is de Nashville Maandartiest. in de hele maand november, Emmalou Harris. En ja, je mag alweer stemmen voor de maandartiest van december. Dat kan je doen op de website van Nashville Radio. Dat is www.nashvilleradio.nl. Daar vind je een poll waar je kunt stemmen op of Johnny Cash of Tammy Wynette. Dus ik ben heel benieuwd wie jullie gaan kiezen als maandartiest voor de maand december. We gaan nu het volk voor jullie draaien. Nel en Jim Band en Sequoia Gold. I've got blood. the barons of Frisco Bay. You're gonna die here, so I'm told. Make my casket of sequoia gold. I got blood on my hands, dead on my feet. Oh, wat hou ik hier toch van. Nel en Jim Band en Sequoia Gold. Volkmuziek hier bij de Nashville Radio Show. En dan gaan we nu naar Nashville Legends. En Joop, waar gaan we het deze keer over hebben? Deze week in Nashville Legends hebben we het over dit plaatje.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 De single ging niet alleen naar de eerste plaat van de country hitlijsten, maar was ook een crossover hit die 17 weken genoteerd stond in de Billboard Hot Run 100 en ze bereikte daar de derde plaats. Tevens werd het een internationale hit en een nummer, één nummer 1 hit onder andere in Duitsland, Noorwegen, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Hoe deze het hier in Nederland? Nou, hier kwam ze tot nummer 2 in 1970. Maar het is niet een nummer van Anderson zelf wat iedereen vaak denkt. Het is namelijk een jaar eerder geschreven door Joe South. En hij eh, nam het op voor zijn album Introspect in 1969 en bracht dat ook als single uit. Maar voor hem werd het geen grote hit. Joseph Alfred Souter. En dat was zijn pseudoniem voor Joe Sout. Heeft zelf ook heel veel platen uitgebracht, maar nooit met heel veel groot succes. Maar hij heeft wel een aantal hele grote hits geschreven... waaronder deze Rose Garden zijn meest populaire aller tijden was. Maar hij is bijvoorbeeld ook de man die heeft geschreven... het nummer Down in the Boombox, Hush and Games People Play. Hij is helaas in 2012 overleden. Anderson had er dus heel veel succes mee... en kreeg er zelfs een Grammy Award voor... voor Best Female Vocal Performance in 1971. Joe South zelf kreeg twee Grammy-nominaties... maar helaas geen award voor zijn song... in de categorie Best Country Song of the Year. Er zijn heel veel coverversies gemaakt en we lopen er snel even door een paar heen. Ik kan ze niet allemaal laten horen. Bijvoorbeeld deze, Billy Joe Spears. I beg your pardon. zelfs een Nederlandstalige versie van Marianne Weber. wacht niet tot morgen. Ik hield mijn tranen al te lang verborgen. En zo kunnen we echt nog wel een half uurtje doorgaan met covers. Maar dat gaan we niet doen. Het wordt nu de hoogste tijd voor ons hele nummer van deze week. En wij pakken gewoon de grootste hit, die van Lynn Anderson zelf. Hier is Rose Garden. Tot volgende week en veel plezier met Astrid.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 I never promised you a rose garden. I could promise. Nashville. Met nu country uit Nederland. Don't rock the jukebox. I wanna hear some Jones. before you drop that quarter. Keep one thing in mind. You got a heartbroken hillbilly standing here in line. I've been down and lonely ever since she left. Before you punch that number, could I make one request? Don't lock the jukebox I'm young got nothing against rock and roll. But when your heart's been broken, you need a song that's slow. There ain't nothing like steel guitar to drown a memory. Before you spend your money, babe, play a song something Jones van Bulletproof. In ieder geval de versie van hun van Don't Rock the Jukebox. Die we natuurlijk allemaal kennen van Alan Jackson. Maar Bulletproof nam het in 2000 op. En is een band uit Nederland. Want bij de Nashville Radio Show besteden we natuurlijk ook nog altijd aandacht aan acts die country, bluegrass, Amerikanen of folk maken en uit Nederland komen. De volgende dame komt er niet vandaan. Ze komt uit Amerika. Dit is haar nieuwe single Danielle Bradbury en Girl in My Hometown. When I turn on the news, when I drive by a church, when I flip through a country station, when I see cool kids in a parking lot living up to the reputation, when I'm three drinks in and some guy's hitting on a blonde three stools down, when the talk is cheap, I cannot think about the girls in my hometown. Are they getting better? Are they getting jaded? When they think 17, do they think of me and wonder if I made it? Are they really happy? Are they making daddy proud? Woman is weer tijd geworden voor de digitale brievenbus. We hebben muziek vanuit Duitsland binnengekregen via info.nashvilleradio.nl Dit is de single van de Cumberland River Project. En goh, wat een toepasselijke titel. Summer's Gone. Duitsland en Summer's Gone. Wat een waarheid. Helaas, maar volgend jaar hebben we uiteraard weer gewoon een zomer. Dat is een vaststaand feit. Um, gaan we het Amerikanen voor jullie draaien. Eh, de titel is iets waar ik wel opgeoefend heb. Want ehm, die is nogal een beetje interessant. Queen Jane, approximately. Dit is Emma Swift. Keep smiling. Keep listening. Nashville Radio Show. Swift en Queen Jane Approximately. En wie nou denkt, ik ken dat liedje ergens van. Dat klopt, want het origineel is van Bob Dylan. Die nam het in 1965 op. En Emma zette het op haar debuutalbum Blond on the Tracks. Waar ze alleen maar Bob Dylan covers op heeft. Ik vind het wel gewaagd, maar het klinkt lekker. We gaan naar het Spotlight album en ik ben echt blij met dit album. Want ik vind deze formatie echt heel lekker. Ze heet de Texas Hill, zo heet het album ook. En het is de eerste EP'tje van Craig Wayne Boyd, Casey James en Adam Wakefield. Er staan vijf nummers op en ik ik heb er vier dus voor je uitgekozen. Twee ga je nu horen en twee in het volgende uur. Achter elkaar nu Darkest Sky en daarna Love Me When I'm Leaving. Dit is het Nashville Spotlight Album. There's a little bit of light in the darkest sky. It'll shine on down if you give it time. It ain't long gone, it's just hard to find. There's a little bit of light in the dark. Nothing but trouble lies on the horizon. It's gonna be a struggle. There ain't no denying. But a heart keeps beating, even when it's breaking. You gotta keep on breathing. You know you're gonna make There's a little bit of light in the darkest sky. It'll shine on down if you give it time. It ain't long gone, it's just hard to find. There's a little bit of light in the darkest sky.